ligt namelijk weinig ijs op de pistes, waardoor het risico op vallen ambulances vanaf het vliegveld naar huis of naar een ziekenhuis gebracht. Het weer bewolkt, buien met kans op hagel en onweer en aan de kust harde wind. Temperatuur rond 8 graden. Morgen af en toe zon, in het weekend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen de knooppunten Hoevelaken en Beekbergen.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 Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. light hits the glue